Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land zijn ongelukken gebeurd door de gladheid in sneeuw. Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn er sinds 7 uur vanavond ruim 30 ongelukken geweest. Rijkswaterstaat roept weggebruikers in het hele land op om hun snelheid op de weg aan te passen. Het KNMI heeft in het hele land code geel afgegeven vanwege gladheid door sneeuwval. De Amerikaanse president Donald Trump gaat binnenkort nieuwe maatregelen nemen op het gebied van veiligheid. Hij zei niet aan wat voor maatregelen hij denkt. Trump sprak op een persconferentie na het bezoek van de Japanse premier Abe in het Witte Huis. Over het inreisverbod zei hij dat hij zeker weet dat hij uiteindelijk gelijk zal krijgen van de rechter. De PvdA wil de komende jaren 8 miljard euro besteden aan werkgelegenheid. De partij wil onder meer 40.000 overheidsbanen creëren... zoals conciërges en toezichthouders in het openbaar vervoer. Ook wil de PvdA werkgevers financieel stimuleren... om bijvoorbeeld ouderen aan te nemen... en ZZP'ers verplichten om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De Amerikaanse minister van Onderwijs, Betsy DeVos, is bij haar eerste schoolbezoek opgewacht door tientallen demonstranten. Die probeerde met borden en spandoeken te voorkomen dat ze de school in de stad Washington inging. De minister ligt onder vuur omdat ze weinig zou weten over openbare scholen. Restaurants en cafés houden zich steeds beter aan het rookverbod. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorig jaar meer controles gedaan... maar het aantal boetes daalde van ruim 1600 in 2015 tot ongeveer 1200 vorig jaar. In de eredivisie heeft PEC thuis gewonnen van NEC. In Zwolle werd het 2-0. De thuisploeg kwam in de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Brok Daarna scoorde Menig de tweede treffer. Het weer, het is bewolkt met vooral in het noorden nog wat lichte sneeuw.